Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Patiënten die een handeling omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen of niet willen betalen. zegt de forensisch psychiatrische polykliniek Waag in Utrecht. Daar zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 16 mensen gestopt. Volgens de Waag hangen vooral haken vooral mannen af die vanwege huiselijk geweld worden behandeld om hun agressie te beteugelen. polykliniek is bang voor meer verkrachtingen en huiselijk geweld. Sinds 1 januari geldt voor nieuwe patiënten of mensen die een behandeling willen verlengen een eigen bijdrage van 200 euro. In de Libische hoofdstad Tripoli is geschoten in het kantoor van de premier. Waarschijnlijk zijn ex-opstandelingen het gebouw binnengedrongen om geld te eisen voor hun strijd tegen oud-dictator Gaddafi. Volgens het Libische ministerie van Defensie zijn er doden en gewonden. Hoeveel is niet bekend. In Maastricht zijn de afgelopen week 20 drugsdealers op straat gehouden, meer dan normaal. Bij het drugsmeldpunt van de gemeente, het OM en de politie zijn ook meer meldingen binnengekomen. Meldt de gemeente een week na het invoeren van de wietpas. Volgens de gemeente komt de extra overlast onder meer door de massale sluiting van koffieshops. De meeste shops in Maastricht zijn uit protest tegen de wietpas al een week dicht. KPN noemt de bod van het Mexicaanse telecombedrijf America Movil te laag. Het Mexicaanse bedrijf deed vandaag een bod van 8 euro per KPN-aandeel. KPN vindt dat dus te weinig en gaat om een toelichting vragen. Als het deal doorgaat krijgt Amerika Mobiel 28% van de aandelen KPN in handen. Nu is dat 4,8%. Het Stedelijk Museum moet waarschijnlijk flink bezuinigen. De Amsterdamse Kunstraad heeft de gemeente geadviseerd om bijna 2 miljoen te bezuinigen. De gemeente neemt dat waarschijnlijk over. Daardoor krijgt het Stedelijk Museum volgend jaar ruim 10,5 miljoen euro subsidie. Terwijl om 15,5 miljoen was gevraagd. Het weer. Buien, vannacht langzaam droger. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Bijna geen zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in deze avondspits van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. De andere kant op tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Bunschoten 7. A9 Diemen richting Alkmaar bij Aalsmeer 6. A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 5. De andere kant op tussen Westpoort en de RAI 6. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. A20 naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 11. De andere kant op tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5. A27 naar Almere bij Bildhoven 5. En de A28 Amersfoort richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 5 kilometer.